die 1,8 kilo heroïne bij zich had. Hij reisde van onder de drugs tijdens een controle. De heroïne heeft een straatwaarde van 400.000 dollar. Het weer, zonnige periode, afgewisseld door wolkenvelden. Dus tussen de 1 en 3 graden. Later vandaag neemt de bewolking toe. En vanavond en vannacht is er in het uiterste zuiden kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A6 tussen Jouren en Emmeloord en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal.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 We begonnen deze uitzending met Phil Collins en Su Su Studio voor Zandvoort en de regio. En goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Ja, we zijn er weer drie uur lang vanaf het Gasthuisplein. Ja, en het zonnetje schijnt, dus eh, alle, alle voorbodes zijn goed. Het is helemaal, helemaal lekker eh, zonnetje op het Gasthuisplein. Ja, drie uur live ZFM eh, vanuit onze studio aan het Gasthuisplein. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Uiteraard, luisteraars, rond de klok van half vier de evenementenagenda. En ik voorspel het u vast, het is de kortste van het jaar. Oké. Het wordt de kortste van het jaar. uiteraard rond de klok van half drie hebben we het weerbericht. En eh, het dier van de week komt eh, rond de klok van half vijf voorbij en die luistert naar de naam Doortje. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Ja, liefhebbers, eh, wie zit er niet in? De winterdip. Ja, ja. Dus het gedicht van de week luistert naar de titel Winterdip. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. En rond de klok van kwart over twee, twintig over twee gaan we voor het eerst schakelen met Joop van Nes. Nee, er wordt niet gevoetbald, maar er wordt gebasketbald en wel in de Korverhal, het schoolbasketbaltoernooi. Dat vanaf vanmorgen 10 uur eh, is begonnen en dit de, 37e editie is. Dus we gaan regelmatig met Joop van schakelen over de voortgang van het schoolbasketbaltoernooi vanuit de Korver. En het laatste uur hebben we natuurlijk nog divers sportnieuws. En natuurlijk veel muziek. Gewoon drie uur lang blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. I across the water. And I think of all the things what you're doing. And in my head I paint a picture. Since I come home, well my body's been a mess. And I miss your gentle hip and the way you like the jaggers. I want you to come on over. Stop making a fool. I I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping anywhere, change the color off your hair, and are you busy? And did you have to pay that fine As you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gentle head and the way you like to dress. I want you to come on over. Stop making a fool out of me. why don't you come on? Cross across the water. And I think of all the things what you're doing. And in my head, I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I'll miss your tender hair. Altijd weer ZFM. juist eh, draaiden we de single van Amy Winehouse en Valerie. Gevolgd door uit de jaren 80 Robin Beck en For the Very First Time. Ja, die eerste keer die blijf je altijd bijstaan, Albert-Jan. Weet je nog? Ja. Het was op dat bootje, dobberend op het water. Hoe ze heten ben ik vergeten. Ja, ja, ja. Oké. Nou, we kijken eens even, even terug naar twee prachtige evenementen... Eh, eh, die onlangs eh, plaatsvonden in, eh, in Zandvoort. En dan gaan we natuurlijk eerst even naar de nieuwjaarsreceptie. ja, nieuwe stijl wordt het nog steeds genoemd. Maar de nieuwjaarsreceptie die, die gisteren vorige week in Strandpark strandpaviljoen Talassa werd georganiseerd was een groot succes. Het grote aantal deelnemers, verenigingen, clubs en maatschappelijke organisaties en de gemeente, 18 in totaal, hadden blijkbaar hun leden en sympathisanten geraakt, geraakt. Hetgeen een geschat aantal bezoekers van 450 opleverde. En eh, het was dus een eh, druk bezochte nieuwjaarsreceptie en die eh, wellicht volgend jaar weer voortgang gaat vinden. Maar wat ook goed was, was dat Disco on Ice gebeuren. Zo! Dat was echt, echt een feest. Vorige week zaterdagavond was het tijd voor de disco. Voor, de, voor het tweede jaar in successie was de op één na laatste avond van de ijsbaan op het Raadhuisplein... Eh, in het teken van Disco on Ice. Het was net als vorig jaar een zeer geslaagd evenement voor met name de jongeren van Zandvoort. En eh, ja, ik moet het moet even noemen. Transportbedrijf Van der Veld had een truck ter beschikking gesteld. En waardoor dus de DJ's allemaal droog eh, konden staan. En ook de apparatuur. En eh, gezien de, de, de, foto's die ik her en der heb gezien. Was dat een geweldig succes. Goed georganiseerd. Met name Roy en Roy. achter de knoppen. Ja, die waren leuk. En uh, Nop en uh, Flop.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 I will always have your back, see, even though I don't always show. came to be. Well, see, I didn't know my father like the way that you know me. Somehow life is just too short for us to never be in touch.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 Waaronder deze jordere van een aantal jaren geleden. Dat was Belief. En geloof het of niet, ja, wij zijn een keer niet over tijd, Albert-Jan, maar we zijn juist te vroeg. <laughs> Want we gaan aandacht besteden aan het weer voor de komende dagen. Even voor half drie, daar is hij dan onze eigen, nou ja, weerman wil ik niet nou, zeggen. maar nee, nee, nee, te Weer aankondiger eh, Albert-Jan Vos. Ja, luisteraars, vandaag schijnt geregeld de zon en blijft het overal in de regio droog. De wind waait uit het oosten en tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 1 graad boven het vriespunt. Vanavond en de komende nacht is het, is het over het eh, algemeen helder. En bij een matige oostelijke wind daalt de temperatuur naar waarde van omstreeks de min 4 graden. Morgen schijnt de zon flink en blijft het droog. Dus ideaal weer om lekker uit te gaan waaien op het strand hier in Zandvoort. De oost- tot noordoostelijke wind waait meest matig en de temperatuur stijgt naar waarde net onder het vriespunt. De zondagavond en maandagnacht zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. De wind waait niet meer dan zwak uit het oosten tot noordoosten en de temperatuur daalt naar ongeveer min 5 graden. Maandag zijn er perioden met zon, maar er zijn ook wolkenvelden en vooral later op de dag neemt de kans op wat sneeuw toe. De wind draait van oost naar zuidoost en is matig van kracht en het blijft de hele dag vriezen met geen hogere maxima dan min 1 graad. Maandagavond is het bewolkt en valt er wat sneeuw. In de nacht naar dinsdag wordt het weer droog. De zuid- tot zuidoostelijke wind waait meest matig en de temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden onder nul. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er valt ook een enkele sneeuwbui. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur stijgt opnieuw naar maximaal min 1 graad. In de avond en nacht naar woensdag zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. En valt er enkele, een enkele sneeuwbui. De zuidoostelijke wind waait, waait meest matig en de temperatuur daalt naar ongeveer min 5 tot min 6 graden. Woensdag overheerst de bewolking en valt er af en toe wat sneeuw. De wind waait matig uit het oosten en de temperatuur stijgt naar waarden iets onder het vriespunt. Dus wellicht dat er eh, in, de loop, in de komende week, het tweede deel van komende week, geschaatst kan gaan worden. En gladheid en krabben en eh, sneeuwkettingen onder je scooter en dat soort dingen allemaal. Hè? <laughs> of je nog dus, even eh, omdraaien. Nou, dat belooft wat voor uh, maandagavond, albert Dat <laughs> Ja. <laughs> die sneeuwketting onder mijn scooter. Ik ga het doen. Wil je het weer nalezen? Dan ga je gewoon even naar www.meteopagina.nl Of wil je het weer nalezen wat albert juist eh, verteld heeft. Te vinden op eh, jouw FM, onze eh, collega's van Bloemendaal. www.ricoweer.nl Dat was het weer.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 Lekker hè? <laughs> Dat kunnen ze lekker ook zingen hè? De Bee Gees hoor je op de Zalvoortse Radio met Tragedy. Daarvoor trouwens eh, na het CFM weerbericht voor de komende dagen hoor je de single van Elverfield en Forever Young. Zometeen in het volgende uur, jawel, dan gaan we contact opnemen met Joop Fres. Hij is vandaag aanwezig bij het schoolbasketbal. Want wat gebeurt er vandaag, albert Ja, vandaag is het eh, weer tijd voor eh, eh, in de Korverhal, de sporthal, weer het toneel van het traditionele schoolbasketbaltoernooi voor de 37 e keer. Vandaag gaan de leerlingen van groepen 8 van de Zandvoortse basisscholen weer strijden voor de eer van hun school. Vanaf vanmorgen 10 uur zullen zowel de meisjes als de jongensteams weer luidkeels door de overige leerlingen van hun school worden aangemoedigd. De prijsuitreiking wordt op circa half vijf verwacht, met opnieuw een speciale sport activiteitsbeker van de sportraad voor zowel de sportiefste meisjes als de sportiefste jongens. En ouders, eh, u bent natuurlijk van harte welkom om eh, ze te komen eh, aanmoedigen. Want ze zijn al druk in de weer vanaf 10 uur van morgen. Dus ik zou zeggen, spoed u naar de Korverhal en moedig uw kinderen, CQ's, de groepen van de diverse basisscholen aan. Dan heb ik nog een nieuwtje. Hij, en eh, voor de trouwe luisteraars voor Goedemorgen Zandvoort... hebben vanmorgen ongetwijfeld het interview met Rob Bossink niet gemist. Maar halve vermeld ik hem ook nog even... want de Zandvoortse website zandvoortvroeger.nl van Rob Bossink... is genomineerd voor de Geschiedenis Online Prijs. Deze belangrijke prijs wordt jaarlijks toegekend aan de historische site... die de meeste stemmen krijgt. Op zijn website www.zandvoortvroeger.nl heeft Rob Bossink momenteel al 15.000 foto's van het verleden van Zandvoort... en bijna dagelijks worden er oude beelden toegevoegd. Het merendeel is afkomstig van de bekende Zandvoortse fotograaf... en geschiedschrijver Ton Bakels, waarvan Bossink het archief beheert. Maar ook beelden van particuliere Zandvoorters zijn opgenomen... als mede oude verhalen en anekdotes. Wilt u dat Bossink kans maakt op de prijs? Breng dan voor 8 februari uw stem uit via de link op zijn website... Nogmaals www.zandvoortvroeger.nl de, de prijs bestaat uit een beeldje en 2500 euro. En de winnaar wordt op 12 februari bekendgemaakt. En ZFM gaat dit volgen. Uiteraard en echt de moeite waard. www.zandvoortvroeger.nl Vind je alle oude foto's en zelfs ook oude filmpjes.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 What I see is clear, baby, that you are all through. Oh. Staat jouw telefoon alweer open voor eh, de verzoekjes, eh, Albert-Jan? Batterijtje ja, eh, vol genoeg? Ja, kijk, als mensen onze 06-nummer weten, dan kunnen ze inbellen. Stuur maar een WhatsAppje. Een dan komt het allemaal goed. Met jouw verzoekplaats. En we kunnen hem draaien tot aan 5 uur vanmiddag bij Zandvoort op zaterdag. Je Billy Idol en Sweet 16. Ja, en eh, ik moet zeggen, misschien dat jij daar wat helderheid in kan schaffen, eh, eh, Rob. Want ik, ik, las twee artikelen omtrent de burgemeester. En wellicht dat jij me daar wat opheldering over kan gaan geven. Want op een gegeven moment werd eh, burgemeester Meijer geïnterviewd. En het gaat natuurlijk over eh, eh, verlenging van ja, zijn... Op termijn? Ja. van zijn termijn. Hij wil graag nou nog, namelijk nog zes jaar bijblijven. Maar dat hangt natuurlijk allemaal af als de raad dat goed vindt. Hè? De raad moet dat goed vinden. Maar dan wil hij nog wel een, wil hij nog weer graag zes jaar door. Maar hij zou wel moeten verhuizen, want zijn huis wordt gesloopt. Eh, is niet helemaal zeker hoor. Oh, niet helemaal zeker? Nee, nee, nee. nee, nee. Maar goed, staan genoeg huizen te kopen <laughs> in Zandvoort. dat dus dat zal geen probleem opleveren. Maar even verderop zie ik in de, in de Zandvoortse krant... Zandvoort zoekt nieuwe burgemeester. Hé? Weliswaar een, kinder, een, oh, kinderburgemeester. Oh, ik heb hem door. Want de vraag is natuurlijk, wie wordt de nieuwe kinderburgemeester? Want ook dit jaar is de gemeente Zandvoort op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. Weer zo'n eh, muzikale, Beyoncé was de vorige. Heel goed, ja, klopt. In de voorjaarsvakantie is er namelijk weer voldoende te doen in Zandvoort. Vanaf 17 tot en met 24 februari zijn kinderen weer de baas tijdens de Kids Adventure Week. Tijdens de hele week zijn er leuke activiteiten, acties en workshops voor kinderen. Er moet echter iemand zijn die alles in goede banen leidt. De Kids Adventure Week eh, moet bijvoorbeeld officieel eh, worden geopend en misschien moeten ook nog wel prijzen uitgereikt worden. Daarom is de VVV Zandvoort op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. In 2012, zoals je al zegt, ging deze eer naar Beyoncé van Eck. Zij heeft onder andere door de, door de echte burgemeester de amstketen overhandigd gekregen en de Kids Adventure Week officieel geopend, de Skelter Race afgevlacht en samen met de echte burgemeester een interview gegeven. En nou komt hij. Ja, CFM. Op de lokale radiozender CFM. Nou, wij gaan naar de dat jij uiteraard weer onze medewerking aan verlenen. Maar wil jij nou ook kans maken, oh, en dan heb ik het tegen de kinderen... kans maken op een, om één week de baas in Zandvoort te zijn... stuur dan een mail naar marketingapenstaatje.vvvzandvoort.nl Ik herhaal het even. marketingapenstaatje.vvvzandvoort.nl Met hierin jouw naam, jouw leeftijd en waarom juist jij een goede kinderburgemeester zou zijn... Hou er wel rekening mee dat de activiteiten als kinderburgemeester de hele week zijn... en je dus niet op vakantie kan. Nee. Dus eh, in de week van 17 tot en met 24 februari heeft Zandvoort een kinderburgemeester. Oké, nou de echte burgemeester kan ook niet op vakantie, hè, als er belangrijke dingen zijn. Hetzelfde geldt trouwens voor de wethouders in Zandvoort. Die moeten altijd paraat zijn. Toch? Ja, ja Rob. zo is het maar net. Hier is de BB&Q Band. Lekkere muziek uit de jaren 80. On the beat. which say that you are free. Take me out to somewhere really special. you come along with me? From what I've heard them say, the music that they play is nothing like you ever heard before. Once you get to dancing, you can't stop your the rhythm keeps in time. What you say now? Are you ready or not? It's only dancing and everybody's on the beat. I'm begging you now, it's where we both to be. Everybody's dancing and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on the Say that you'll accept this invitation. Would you say, come, come, come, can you love us inspiration? It's just a place where we belong. Nobody has a care, but there's music in the air. It's nothing like you ever seen before. People dancing all night long. Won't you say you got the time? Gonna go there. Are you ready or not? It's only where we're both to be. Everybody's dancing and everybody's on the beat. What you say? You and I should go together. What you say? tijd vliegt voorbij, albert Want dit was hem alweer, het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Jazeker, een beetje van genoten. Ja, heerlijk. Leuk, Zullen we nog twee uur doen? Gezellig. Gaan we doen. Zometeen uh, na drie uur dan eh, zijn we er weer. Met onder meer Jan van die wildboy van CFM. Hij staat bij het schoolbasketbal. Dus eh, ja, dat ga je allemaal in het volgende uur horen van Zandvoort op zaterdag.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 PVDA en CDA in de Tweede Kamer willen af van schijnconstructies rond Poolse werknemers. Volgens de gemeente Westland betalen Nederlandse uitzendbureaus Polen in de tuinbouw zo'n 500 euro per maand. En vullen ze dat aan met een onkostenvergoeding van 1000 euro. Daardoor komt het totaal op het Nederlandse minimumloon. Maar de uitzendbureaus dragen alleen over de 500 euro sociale premies af. Volgens PvdA-kamerlid Kerstens is er sprake van oneerlijke concurrentie. en zijn de Polen, Nederlandse werknemers en de Nederlandse staat de dupe. Kerstens wil net als zijn CDA-collega Heerma dat minister Ascher van Sociale Zaken iets tegen de constructie doet. Er is verwarring over een reddingsactie van Franse commando's die in Somalië de geheimagent Denis Alex probeerde te bevrijden. Vanochtend werd door het Franse ministerie van Defensie gemeld dat de bevrijding van de agent vannacht is mislukt en dat Alex daarbij werd gedood. Ook zou een Franse commando om het leven zijn gekomen en een ander worden vermist. De ontvoerders van Alex spreken in een verklaring die via Twitter is verspreid tegen dat hij is gedood. En zeggen dat de vermiste Franse soldaat nu ook wordt gegijzeld door Al-Shabaab. In Mali is een Franse luchtmachtpiloot om het leven gekomen. Volgens de Franse minister Le Drian van Defensie kwam de piloot gisteren om bij een actie in het noorden van Mali, waar Franse troepen sinds gisteren vechten tegen islamitische rebellen. Le Drian zei verder dat Frankrijk een paar honderd militairen in Mali heeft gestationeerd. Die beschermen onder meer de hoofdstad Bamako. Het Franse leger heeft vanochtend nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de extremisten in Noord-Mali. De stad Konna zou inmiddels zijn heroverd. Op de luchthaven van Detroit is afgelopen dinsdag...